Bijna een week geleden werd hun al aangeraden om weg te gaan als het verblijf in Jemen niet strikt noodzakelijk was maar de Nederlandse ambassadeur heeft zijn advies aangescherpt. Volgens hem wordt het nu snel onveiliger in Jemen. Hij wijst op gewelddadige botsingen gisteravond en vandaag in de hoofdstad Sanaa en twee andere steden tussen tegenstanders van president Saleh en de veiligheidsdiensten. De ambassadeur ontraadt het reizen over land. De mensen kunnen Jemen het best verlaten met het vliegtuig, zegt hij. In het land zitten zo'n 60 Nederlanders. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg hebben ongeveer 60.000 mensen gedemonstreerd tegen kernenergie. Er werden ongeveer 40.000 betogers verwacht, maar na de explosie in een kernreactor in Japan gingen veel meer mensen in Stuttgart de straat op. Tot vandaag dachten veel mensen dat het om een abstract gevaar gaat, maar nu zien ze hoe groot het risico van kernenergie is, zegt een van de organisatoren. De betogers eisten van minister-president Mappus van Baden-Württemberg dat hij de kerncentrale in Neckar-Westheim sluit. Onder de demonstranten waren ook veel politici, politici van de Groene en de SPD. In de Eredivisie heeft Heracles voor de derde keer op rij een ruime overwinning behaald. Thuis tegen Excelsior werd het 4-1. De Almeloers speelden driekwart van de wedstrijd tegen 10 man na een rode kaart voor Excelsior-verdediger Bovenberg. In de eredivisie zijn vanavond nog twee wedstrijden. Rode JC speelt tegen AZ en Vitesse tegen Heerenveen. Dan het weer. Vanavond en vannacht toenemende bewolking en vanuit het zuiden wat regen. Minima rond 6 graden. Morgen bewolkt met vooral in de ochtend regen.